uur. Morat Wakili met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de telefooninhoud van vertrekkende legerfunctionarissen gewist. Dat zou gebeurd zijn aan het einde van Trumps presidentstermijn. Zo werden berichten van belangrijke getuigen van de kapitoolbestorming gewist. Dat blijkt uit rechtbankpapieren waarover CNN beschikt. Er is geen bewijs dat de ambtenaren zelf de gegevens hebben gewist. De gewiste gegevens maken het transparant krijgen van alle informatie in de zaak lastig. Eerder kwam al naar buiten dat ook de berichten van de Secret Service zijn gewist. De Amerikaanse toppoliticus Nancy Pelosi heeft in Taiwan gesproken met het parlement van het land. Daar vertelde Pelosi dat ze de parlementaire uitwisselingen met het land wil uitbreiden. Het bezoek van Pelosi aan Taiwan ligt gevoelig in China, dat Taiwan beschouwt als afvallige provincie. China kondigde gisteren al gerichte militaire actie aan. Nu schort China ook de invoer van citrusvruchten en vis vanuit Taiwan op. In de Amerikaanse staat Kansas is voor het eerst sinds het landelijk recht op abortus is afgeschaft... een referendum over deze kwestie gehouden. kwart van de stemmen is inmiddels geteld en 63% is tegen het afschaffen van het recht op abortus. 37% is voor. Sinds het Hoogrechtshof op 24 juni een streep haalde door het landelijk recht op abortus... hebben 16 Amerikaanse staten een geheel of gedeeltelijk verbod ingesteld. Boerenactiegroepen gaan vanavond met elkaar om tafel om samen op één lijn te komen. Volgens de voorzitter van Farmers Defence Force, Mark van den Oever, zijn alle boerenclubs vertegenwoordigd. Tijdens het overleg moet het onder meer gaan over of meer boerenactiegroepen aansluiten... bij het gesprek met stikstofbemiddelaar Johan Remkes en het kabinet. En dan het weer. Tijdens de eerste ochtenduren is het nog relatief fris met 16 tot 19 graden. Uiteindelijk stijgt het kwik naar tropische hoogtes van 30 tot 33 graden.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 Ben je vaak alleen tussen de mensen, niemand die wat weet van jouw ellende. Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort als je zoveel steeds moet voelen. Een gedachte je verstoort. Hou me vast, ik kan je dragen. Tot jouw angsten zijn verteerd. Wees niet bang om te gaan praten. Ik luister naar je elke keer. Als jij nog steeds je schaduw draagt. Kom dan naast me staan. Ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan. mij. Kijk maar hoe je straks weer opstaat. Kijk jezelf aan en laat dan weten hoe jij dat hebt gedaan, om welke reden. Vieren wat zoveel nog te vieren als je dat vergeet, mag jij me vragen hoe ik dat toen deed in mijn verhalen. Maar als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort, als je zoveel steeds moet voelen, gedachten je verstoort. Hou me vast, ik kan je dragen tot jouw angsten zijn verteerd. Wees niet bang om te gaan praten, ik luister naar je elke keer, want...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 Daar vertelde Pelosi dat ze de parlementaire uitwisselingen met het land wil uitbreiden. En in de Amerikaanse staat Kansas is voor het eerst sinds het landelijk recht op abortus is afgeschaft... een referendum over deze kwestie gehouden. kwart van de stemmen is inmiddels geteld en 63% is tegen het afschaffen van het recht op abortus.